uur. Lot met het NOS Journaal. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan strenger handhaven op de coronaregels. Dat zegt premier Rutte na overleg met de burgemeesters van die steden. Ook kan er gerichter ingegrepen worden op plekken waar veel besmettingen ontstaan. Daar wordt niet een groot deel van de horeca gesloten, maar specifieke zaken moeten dan dicht. Daarnaast gaat Rutte ook de gesprekken met studentenverenigingen intensiveren om besmettingen tegen te gaan. En er komt een speciale campagne voor jongeren. De zieke deelnemer van het onderzoek naar het coronavaccin van AstraZeneca... heeft een acute ontsteking van het ruggenmerg. Woensdag werd het onderzoek stilgelegd toen deze proefpersoon klachten kreeg. Of er een verband is met het coronavaccin is niet bekend. Dat wordt nu door een externe commissie uitgezocht. De herdenking van de aanslagen op 11 september 2001 is vandaag een stuk soberder dan andere jaren vanwege corona. In New York kwamen nabestaanden bij elkaar van de bijna 3000 slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers. Vanwege het besmettingsrisico worden de namen van de omgekomenen dit keer niet door familieleden voorgelezen. President Trump hield een toespraak in Pennsylvania waar een toestel met 44 inzittenden neerstortte. Ruim 300 huishoudens in Delfzijl komen in aanmerking voor een nieuwe woning... in het kader van de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied. Dat heeft minister Olongren van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De huizen in het aardbevingsgebied zijn drie jaar geleden geïnspecteerd... maar de bewoners hadden nog geen versterkingsadvies gehad.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

the summer on you When I spent the summer on you 耶。